Vijf uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Directeur Snabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau staat open voor een functie als minister. Als ik na de verkiezing op 12 september door D66 gevraagd zou worden, zou ik dat zien als een heel serieuze optie, zei Snabel in het programma De Overnachting op Radio 1. De 63-jarige Snabel is 14 jaar directeur bij het SCP en dat is een belangrijk adviesorgaan van de regering. Een ministerschap is volgens hem een mooie afsluiting van zijn carrière. Een voorkeur voor een portefeuille heeft de D66 niet. In de Alpen zijn opnieuw bergbeklimmers om het leven gekomen. Italiaanse media melden dat de twee, een Spanjaard en een vrouw uit Oost-Europa... waarschijnlijk door de kou zijn gestorven. De lichamen werden gisteravond op ongeveer 4400 meter hoogte gevonden... bij een bergkam op de grens tussen Frankrijk en Italië. De twee klimmers maakten deel uit van een groepje van vier. Ze werden vrijdagavond verrast door een storm. Twee klimmers slaagden erin het dal te bereiken en waarschuwden de hulpdiensten. Maar de hulp kwam te laat voor de achterblijvers. Het is het vijfde dodelijke ongeluk van bergbeklimmers in de Alpen in korte tijd. Een gewapende bende heeft een christelijk jeugdkamp in de buurt van Mexico-stad overvallen. Zeker zeven meisjes werden verkracht en andere kinderen werden mishandeld. Volgens het Openbaar Ministerie in Mexico konden de mannen urenlang ongestoord hun gang gaan. Ze namen geld, camera's en telefoons mee en vluchtten in auto's van begeleiders van het kamp. In het kamp waren ongeveer 90 leden van een christelijke gemeenschap. In het heuvelachtige gebied hebben mobiele telefoons geen ontvangst. En de politie werd daardoor pas na uren gealarmeerd door een begeleider... die naar het dichtstbijzijnde politiebureau was gelopen. Het weer in het zuiden kans op een bui, in het noorden opklaringen, minima rond 11 graden. Overdag bewolking met kans op buien, maar ook perioden met zon en het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN 47. Het lukt. Het is 15 eh, juli 2012. Je luistert naar 4, 7, 3 minuten over 5. En we hebben wel weer genoeg negativiteit gehad hoor. En ik ben er ook wel een beetje doorheen eigenlijk. Ik had vanmorgen toen ik wakker werd zo'n dag van... Nou, ik weet niet hoor. Ik heb er gewoon niet zo'n zin in vandaag. En eh, ik werd gewoon een beetje verkeerd wakker. En toen dacht ik, ik ga het negeren. Ik ga er gewoon niet over beginnen. Maar nou, op een gegeven moment komt dat er dan toch uit. Hè. En dat mag goed ook. En eh, jullie hebben me allemaal lekker bijgepraat en lekker opgebeurd. Dus eh, dank daarvoor. Eh, tijd voor muziek, want elke week hoor je hier in 4-7 de favoriete muziek van een prominent Nederlander. En deze week is dat met Sebastian Timmerman. Crack the playlist met Sebastian Timmerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eh, we kennen jou vooral als eh, eh, ja, verslaggever van de NOS... en tijdens de Tour de France altijd van die jongen op die motor. Ehm, ik denk dat jij de baan hebt die nou misschien wel... 3, 4 miljoen mensen in Nederland ook wel zouden willen hebben. Vermoed ik zo. Ja, ja, het is in ieder geval voor mij de droombaan altijd geweest. ik weet nog, toen ik jong was, schijn ik altijd geroepen te hebben dat ik in ieder geval verslaggever wil worden. En dan het liefste ook nog in de Tour en het aller, allerliefste op de motor. Ja. Eh, nou, ik heb, ik heb een vier jaar alleen op de motor gezeten. Dit jaar deel ik hem voor de afwisseling met, met Van den Berg. Maar het blijft, ja, blijft de mooiste plek om, eh, om de koers te volgen. Je zit ertussen. Eh, heel soms voel je een klein beetje renner zelf als je, er, zo, als je er echt tussen zit. Ja. En als je zo eens een keertje aankijkt, en, nee, maar je, je ruikt het vet op de benen, je hoort het schakelen, het publiek, het, het, ja, het is fantastisch. Het maakt het heel mooi. Ja, ja. Kun je nog herinneren de eerste keer dat je op die motor zat, dat je dacht van, rek, dit is het? Eh, de eerste keer, dat was, eh, eh, de eerste keer in de Tour was dan in 2008, maar daarvoor had ik al een keer op de motor gezeten in, in wat klassiekers. Dat is een iets andere sfeer, maar ja, dat, dat, is echt een droom die in, die in vervulling ging. En in de Tour vooral, ik zeg altijd maar zo, in Nederland, als je rondrijdt met een auto van motor waar een sticker van de NOS op zit, dan, dan kijken ze ja van heel patser. <laughs> Maar zodra dat in juli in Frankrijk is, ja, dan gaat iedereen voor je klappen en naar zaaien. En dan is het in één keer allemaal geweldig. En dat is altijd heel, heel frappant en heel bijzonder om mee te maken. Laten we het over muziek gaan hebben, want je hebt een eh, lijstje gestuurd met, eh, met twaalf liedjes daarop. En die gaan we draaien, eh, uitgekozen door jou dus. luister je veel naar muziek tijdens de Tour de France? Of ja, heb Maar nou, ja, ja, ik, ik, ik, maak er wel tijd voor. Nee, ik heb eh, mijn iPodje bij me en eh, ik heb van die kleine oordopjes, dus dat past mooi eh, in de helm, zeg maar, gewoon onder de helm in mijn oren. Mhm. En zeker bij de wat langere ritten, normaal doe ik het niet hoor, als we een kort ritje moeten hebben, dan, dan assisteer ik mijn motar en even dus een beetje bij het navigeren. Eh, eh, maar als we een wat langere rit hebben, of wanneer ik in de auto zit en Joris op de motor zit, ja, dan staat de iPod eigenlijk wel onafgebroken aan. Dan, eh, dan luister ik heel graag naar muziek en eigenlijk naar van alles en nog wat. Ja, dat, dat, dat klopt inderdaad, want je lijstje gaat echt alle kanten op. Laten we beginnen bij de eerste. Dat is een Nederlands band, Mas, met The Comfort. Waarom die plaat? Omdat, ik, dat de eerste plaat, omdat dat de eerste plaat is die ik hoorde van, van Mos. ik moet zeggen dat ik Heer Steven Dalenboud, een collega die, eh, die reportages en interviews maakt in de Tour, ook toevallig. En ook dat mij assisteert altijd, eh, of tenminste datzelfde werk doet eh, bij het schaatsen. Dus die kom ik het hele jaar door, kom ik Steven tegen. Mhm. Dat is ook een redelijk goede vriend van mij. een hele goede man heb in een, als aangever van muziek, zeg maar. Steven zit nog meer in muziek dan ik. En nou, dat is bijna twee jaar geleden, najaar 2010. Toen kwam hij naar me toe en toen zei hij, joh, ik heb via via ben ik aan eentje gekomen en die cd en een nieuwe cd. En dat is echt wat voor jou, moet je horen, dat is ook leuk. En toen zette hij de comfort op. En nou, een beetje snel plaatje van Mos. Eh, eh, twee, drie keer zitten afluisteren in een van de studio's van Hilversum. Ja, dat is inderdaad een erg leuk plaatje. Hm. CD, netjes gekocht via iTunes later. En eh, echt werkelijk waar helemaal grijs gedraaid, als dat nog zou kunnen met, met digitale muziek. Want eh, die cd van Mos is een tweede cd, zeg ik uit mijn hoofd. Eh, maar erg goed. Maar de Comfort, ja, er zit gewoon power in. Er zit energie in. Eh, de andere nummers zijn ook erg mooi. Maar deze heeft er voor mij toch altijd uitgesprongen. Nou, een enthousiastere introductie kan die niet hebben. We gaan hem draaien. Mos en de Comfort. It's the same old thing that we did last week. van de Nederlandse band Mas. We gaan naar de tweede plaats, uh, Sebastian. En dat is uh, pa, Oasis met de Masterplan. Ja, ik ben, eh, ik, mijn, ik ben iemand van de jaren 90, zeg maar, qua jeugd. Ja? <laughs> In 1990 was ik 13. tien jaar later was ik 23 uiteraard. Maar ik bedoel, ja, mijn, mijn tienertijd heeft zich grotendeels afgespeeld in de jaren 90. De tijd van, van Oasis natuurlijk. Uh, Wonderwall, een, een doorbraaksingle. Uh, goede cd's gemaakt in die tijd. Eh, ik draaide ze heel veel en ik kan me nog herinneren, ergens in 6, denk ik, toen hadden zij een, eh, legendarisch concert in Network, Networks, spreek je dat geloof ik uit, in, eh, in Groot-Brittannië. staat geloof ik nog steeds te boeken als een van de beste concerten ooit van, van Oasis. En ik zat er te luisteren op mijn zolderkamertje bij mijn ouders. Op een zondagavond werd het geloof ik op 3FM uitgezonden. En daar kwam een nummer voorbij, dat kende ik helemaal niet. En dat was echt een, een heel mooi nummer eh, een heel sfeervol nummer. Ik denk, wat is dit joh? Eh, in die tijd had je, eh, kwam internet net een beetje in, maar Google had je nog niet zo. Laat staan dat het allemaal heel makkelijk terug te zoeken was. Dus ik ben gaan speuren en gaan zoeken. En toen kwam ik erachter dat het ging om de B-kant van Wonderwall. Maar ik had wel die cd waar Wonderwall op stond. What's the Story, Morning Glory. Maar ik had nooit het singeltje, en dat singeltje was al oud. Dat was in Nederland vrij lastig om nog te krijgen. Toen kwam ik op een gegeven moment uit in Dublin. Mhm. daar was ik toevallig een, eh, een lang weekend. En eh, ik daar een eh, zaak in. En in één keer had ik daar het cd-singeltje van, van Oasis in mijn handen, van Wonderwall in mijn handen. Met dus de masterplan als B-kant. en daar heb ik hem toen gekocht. niet dus voor Wonderwall, want die had ik al lang, maar voor de B-kant. En op het moment dat ik hem ging afrekenen, toen keek die, de gozer achter de balie aan en zei... Ah, it's because of the B-side, I presume. Ja, inderdaad. dat was dus <laughs> inderdaad vanwege de B-kant. En ik vind ja, de masterplan een eh, geniaal nummer. Eh, ik heb geen idee eerlijk gezegd <laughs> waar het over gaat. Dat is bij Oasis wel eens vaker dat de teksten ondoorgrondelijk zijn. Maar de hele sfeer van het nummer eh, vind ik fantastisch. En echt een van de beste nummers die zij gemaakt hebben. Ik geloof dat ze het in vijf minuten hebben geschreven... omdat ze echt een B-kant nodig hadden voor Wonderwall. Maar geniaal nummer, vind ik. Heel mooi. Een keer de B-kant van Wonderwall. Wonderwall hebben we al een aantal keer gedraaid hier in Crack the Playlist. The Masterplan. some sense of what you want to say and cast your words away upon the waves. sail them home with acquiesce on a ship of hope today. And as they land upon the shore, tell them not to fear no more. Say it loud and sing it proud. de masterplan. We gaan opnieuw naar een Nederlandse band. We hadden ook al eerder Mos. Eh, de Amazing Stroopwafels met Oude Maasweg. En dat is echt een, een tourplaatje, geloof ik, hè? Precies, ja. We, we, zitten in de tour. We hebben er twee weken op zitten. We moeten nog één week zijn in Parijs. Eh, eh, tour de France, Radio Tour de France is toch inderdaad Amazing Stroopwafels. En dat is ook niet de enige reden hoor, dat ik hem erbij heb gezet. Eh, eh, ook omdat nou ja, Oude Maasweg eh, in de buurt bevindt bij de plaats waar ik ben opgegroeid. Ik kom van het Zuid-Hollandse eiland voor de putten af. dus ik ken hem ook wel, de Oude Maasweg. <laughs> maar het is, het is ook eigenlijk net als de twee voorgaande nummers een heel sfeervol nummer. En ik ben wel iemand die meestal meer kijkt naar de sfeer die muziek met zich meebrengt dan echt de teksten doorgrond, zeg maar. Ehm, maar overigens is dus de tekst van dit nummer ook hartstikke mooi. Ja, ja. ja eh, precies. Eh, eh, maar goed, dus Amazing Stroopwafels, dat heb ik vooral gedaan vanwege de tour. En, en ja, hun mooiste nummer qua sfeer en ook wel qua tekst vind ik dan inderdaad de Maasweg. Dus daarom heb ik hem erbij gezet. Nou, 4-7 Artiest Oude Maasweg van de Amazing Stroopwafels. Sitting on a highway in a broken van Thinking of you again guess I have to hitchhike to the station. With every step I see your face. Like a mirror looking back at me. Saying you're the only one. Making me feel I could survive. and so glad to be alive. Nowhere to run and not a guitar to play. Mixed up inside and it's been raining all day. Since you went away. Manhattan Island Serenade. huis toe moeten liften. Ik denk aan jou bij elke stap. In de verte blijft de transit staan. Ik kom nooit meer van je los. Ik zie de koud in de nevel. Olievlekken op de maas. Door, maar ik kan nergens heen. Het regent nog steeds en ik voel me zo alleen. Nu ik je nooit meer zie. Oude Maasweg, kwart voor drie. Nu ik je nooit meer zie. Oude Maasweg, kwart voor drie. Oude Maasweg in Crack the Playlist, de Amazing Stroopwafels. En we gaan naar eh, de boss, Bruce Springsteen, met eh, The River. Nou, dat is een enorme klassieker. Ja, enorme klassieker. Eh, ik moet zeggen dat ik pas, zeg maar, tussen aanhalingstekens op latere <laughs> leeftijd... Bruce Springsteen echt geweldig ben gaan vinden. maar vooral The River en dan eigenlijk vooral die versie eh, van dat live concert. Ze deden met allemaal live uitvoeringen. Ja. Eh, ik weet niet of je die gaat draaien, want die duurt 11 minuten. Dus die is een beetje lang. <laughs> maar daar zit een, een, een, intro bij van 5 minuten. En eh, de eerste keer dat ik dat hoor, kreeg ik echt kippenvel. Dat hij, Bruce Springsteen begint een verhaal te vertellen over vroeger. je hoort op de achtergrond hoor je een gitaarmelodietje zo rustig mee, meespelen. En hij begint een verhaal te vertellen over vroeger dat hij eh, ja, een beetje opstandig was. Het eigenlijk niet zo goed kon vinden met zijn vader. Het speelt zich allemaal af in de jaren zestig. Hij had lang haar. Nou, dat vond zijn vader eigenlijk bij helemaal niets. Eh, ik vertel de korte versie, hè? niet de versie van 5, 6 minuten zoals hij <laughs> dat is goed. <laughs> en eh, op een gegeven moment zegt zijn vader, nou jij moet maar het leger ingaan, daar weten ze wel van, van een jongen een man te maken. Eh, maar dat is natuurlijk de tijd van de Vietnamoorlog. En zoals eh, Bruce Springsteen dat op dat moment zegt... Eh, heel veel jongens gingen naar Vietnam en nog meer kwamen er niet terug. dus op een gegeven moment moet Bruce Springsteen moet ook, ja, wordt ook opgeroepen, moet worden getest. En ehm, hij wordt afgekeurd. En op dat moment moet hij dus terug naar zijn vader. Dan heeft hij, is hij daar eventjes, ik geloof een dag of twee niet geweest. En dan vertelt hij dus, nou, mijn vader zat op, op de veranda... Eh, ziet mij aankomen en eh, zegt, eh, waar ben jij geweest de afgelopen twee dagen? Ja, ik, ik heb mijn keuring gehad. En dan kijkt zijn vader, kijkt hem aan en zegt, en? En dan zegt Bruce Springsteen, ben afgekeurd. En dan kijkt die vader hem aan en die zegt, dat is mooi jongen. Nou, en dat, de eerste keer dat ik dat hoorde, ik krijg nu weer van als ik eraan denk. Maar dat ik dat hoorde, en in die live versie, je hoort het publiek ook helemaal meegaan. En daarna wordt dus, begint hij dus met, met The River. Ja, dat was een geniale uitvoering. Echt fantastisch. Eh, vooral de band vader en zoon. En dat iedereen het wel een beetje herkent als tiener. Hè, toch een beetje opstandig. Maar als het erop aankomt, dan, eh, dan is zo'n band is gewoon heel intens. En dat vind ik heel mooi aan dit nummer. The River, The Boss. How you doing out there tonight? That's good. That's good. This is, uh, when I was growing up, me and my dad used to go at it all the time over almost anything. But uh, I used to have really long hair, way down past my shoulders. I was 17 or 18. Oh man, he used to hate it. got to where we fight so much that I that I'd spend a lot of time out of the house. And in the summertime, it wasn't so bad because it was warm and your friends were out. But in the winter, I remember standing downtown and it would get so cold. And when the wind would blow, I, I had this phone booth that I used to stand in. And I used to call my girl like for hours at a time, just talking to her all night long. And finally, I get my nerve up to go home. And I'd stand there in the driveway, and he'd be waiting for me in the kitchen. And I'd tuck my hair down on my collar and I'd walk in and he'd call me back to sit down with him. And the first thing he'd always ask me was, what did I think I was doing with myself? And the worst part about it was I could never explain it to him. I remember I got in a motorcycle accident once, and I was laid up in bed, and he had a barber come in cut my hair. And man, I can remember telling him that I hated him and that I would never ever forget him. And he used to tell me, man, I can't wait till the army gets you. When the army gets you, they're gonna make a man out of you. They're gonna cut all that hair off and they'll make a man out of you. And this was in, I guess, 68. And there was a lot of guys from the neighborhood going to Vietnam. I remember the drummer in my first band coming over my house with his Marine uniform on, saying that he was going and that he didn't know where it was. And a lot of guys went, and a lot of guys didn't come back and a lot that came back weren't the same anymore. I remember the day I got my draft notice. I hid it from my folks. And three days before my physical, me and my friends went out and we stayed up all night. And we got on the bus to go that morning, man. We were all so scared. And I went and I failed. I came home. It's nothing to applaud about. But I remember coming home after I'd been gone for three days and walking in the kitchen and my mother and father were sitting there. My dad said, where you been? I said, uh, I went to take my physical. He says, what happened? I said, they didn't take me. And he said, That's good. come from down in the valley where Mr. When you're young, they bring you up to do just like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We'd ride out of that valley Bruce Springsteen en The River. Heb je hem wel eens een keertje live gezien trouwens? Nee, helaas niet. Nee, nee, nee, helaas niet. Ik eh, ga dat ooit nog wel, ik, ga dat nog wel proberen, <laughs> maar ik heb hem nog nooit live gezien. Ja, hij heeft toch van die marathonconcerten volgens mij altijd, die, uh, van, van, 3,5 uur. Het, <laughs> ja, het wel geweldig om daarbij te zijn. Ben je een beetje een, eh, een iemand die naar, naar live muziek kijkt, naar, naar bandjes gaat kijken? Nee, ik heb er heel weinig tijd voor, helaas. Ja, nee, dat, dat schiet er heel vaak bij in, maar ik vind het altijd wel erg leuk. Eh, eerder dit uur draaiden we, draaiden we Mos. Eh, mm. Vorig jaar, of eh, nee, twee jaar geleden, was ik in New York samen met mijn vrouw. Lekker even een, lange week weg. En toen bleek Mos daar te spelen. Dus uh, wij daar naartoe, naar die toko waar zij speelden. En er stonden echt twintig man. Maar ze maakten er echt een geweldig, eh, ja, geweldig optreden van. Dus twintig man stonden daar helemaal uit ons dak te gaan. Maar dat was erg leuk. <laughs> dat staat me er wel bij. Maar, waren er ook een paar, Amerikanen die het leuk vonden? Of, eh, waren er alleen maar eh, Nederlanders die toch daar toevallig nee, waren? Nee, nee, er waren, er waren wel een paar Amerikanen. Maar ja, nee, ja dat, het was erg leuk. Het was vrij kort op het Lowlands optreden. En, <laughs> maar ze speelden echt hartstikke goed. We gaan naar eh, jouw vijfde plaats. Die is van Ben Volts, Fred Jones Part 2. Ja, Ben Volts is een eh, artiest uit Amerika. Eh, heb ik ook weer ontdekt via Steven Dalebout, die ik eerder al noemde, mijn collega. Ja. Het is een beetje piano-rock, om het zo maar eventjes te noemen. en dit is een nummer, gaat over een journalist die jarenlang voor een krant heeft gewerkt. en op een gegeven moment ja, met pensioen gaat, wordt ontslagen. Hij is te oud en zonder dat iedereen het in de gaten heeft, vertrekt hij. En daar gaat dat nummer over. Eh, eh, en dat vond ik zo treurig. <laughs> <laughs> Iemand die jarenlang voor zijn opdrachtgever heeft gewerkt... en dan ineens in alle anonimiteit uh, vertrekt. En, en, ja, Ben Volks die speelt altijd heel leuk met zijn teksten, vind ik. Er zit ook zo nu en dan wel een beetje wat humor in... Maar dit vond ik een, eh, ja, een beetje een treurig liedje. Nou, ik ben zelf ook journalist. Ik hoop dat ik toch op een leukere manier dus daar, ja, dat eh, in de toekomst afscheid mag nemen. Ja, <laughs> precies. <laughs> maar eh, ja, nee, ik vind het erg, erg mooi nummer. Fred sits alone at his desk in the dark. There's an awkward young shadow waits in the hall. He's cleared all his things and he's put them in boxes, things that remind him life has been good. 25 years, he's worth to just Blindfold Fred Jones Part 2. We gaan naar een band die vaak voorbij komt in eh, Crack the Playlist. Door veel mensen uitgekozen. De Red Hot Chili Peppers. En jij gaat voor Californication. Waarom die plaat? Is dat, dat eh, toen... Nee, dat was niet meer jaren 90, Dus dat is niet meer je jeugd. Dat is je studententijd geweest. Nee. Het, was net, eh, het was net inderdaad begin van, van de 21ste eeuw. Ja. maar het was wel in de periode dat, dat ik mijn eerste Tour de France deed. Nou, ah. we zitten nu ook nog midden in de Tour de France... 2000 was mijn eerste tour en de cd uh, waar Californication op staat was een van de cd's die ik, eh, die ik bij me had. Die heb ik echt grijs gedraaid, eh, werkelijk waar, in die tour. die stond eigenlijk bijna continu op repeat. Mm. En ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment, s'avonds laat, ergens over een Franse weg reed. Een kronkelweggetje, een beetje op en neer. En ik was eigenlijk helemaal in mijn eentje. En ik reed door echt prachtige natuur heen, een beetje in de uitlopers van de Alpen. En zo nu en dan stopte ik eens en uh, rookte ik eens een sigaret buiten de auto en keek ik eens om me heen. En wat voor prachtige natuur ik eigenlijk beland was. En op een gegeven moment reed ik dus ook over zo'n totaal verlaten weg. En dit nummer had ik keihard aanstaan en ik vond het al een mooi nummer. En eh, ja, sindsdien altijd als ik hem hoor moet ik terugdenken aan, eh, aan dat moment. Dus ik vind het, eh, dus ook vanwege gewoon het feit dat ik Red Hot Chili Peppers een geweldige band vind. Het nummer vind ik hartstikke goed, maar ook brengt bij mij altijd weer wat toerherinneringen boven. En dus, kan je, eh, kan je het nou, ook weer terughalen als je, als je, weet ik veel, eh, een eh, een, weet ik veel, over de A12 heen rijdt of zo in de regenachtig Nederland. Nou, dan voelt het, voelt het iets anders aan, <laughs> maar dan, dan, dan voel ik het, ja, dan kan ik het wel redelijk terughalen, ja. ja. eens kijken of mensen in de auto dat ook kunnen, voor elkaar kunnen krijgen. Californication gaan we draaien van de Red Hot Chili Peppers. It's understood. volgens mij door radiomakers gezien als dé radioplaat van, eh, van, de, van de eeuw. De beste radioplaat. Die ooit... ja, ja, dat wordt wel echt... Eh, de DJ's vinden dat fantastisch. Op een of andere manier, hoor. Daar, kun je mooi overheen praten, over het intro. ja, er zit een goed intro aan. Ja, ja, ja, ja, ja. En eh, dat wordt echt... ja, die, het is niet een enorme dikke hit geweest, maar het is wel echt een hele goede radioplaat. You Get What You Give van de New Radicals. Waarom wil je die ja. horen? Ja, ja eh, omdat ehm, dat ook een plaat is van rond de eeuwwisseling, zeg ik uit mijn hoofd. Eh, ik, liep stage bij Langs de Lijn, dus ja, dat was 1999. Mhm. Eh, ik werkte al een paar jaar bij Radio Rijnmond. En dit nummer kwam inderdaad uit. En ja, dan moet ik echt altijd een beetje terugdenken aan mijn, mijn eerste momenten, zeg maar. mijn eerste stappen bij de NOS. waar ik nu al meer dan 12,5 jaar rondloop. maar er zit inderdaad heel veel power ook in dat nummer. Ehm, ik ben even zijn naam kwijt, maar eh, eh, de, de, producer van, eh, of eigenlijk de zanger van de New Radicals, die heeft altijd gezegd van ik wil één keer een nummer één hit maken, een goede cd maken en daarna ga ik weer verder met het produceren van muziek. Nou, dat heeft hij zich ook altijd aangehouden. Ja, dat is gelukt. Ja, maar het is inderdaad gewoon, een, gewoon een nummer waar je een glimlach van krijgt en waar je van gaat swingen en waar je altijd heel erg gaat luchtdrummen, tenminste in mijn geval. Ja, eh, eh, nee, ja, gewoon een heerlijke plaat. En, en, nogmaals, uit mijn begintijd bij de NOS. En eh, ja, dat, dat doet me, dan moet ik altijd daar even weer aan terugdenken. Dat ik in de trein zat op weg naar, naar het Mediapark en dit nummer vaak hoorde. Ja, daar gaat hij. The New Radicals, You Get What You Give. Radicals en You Get What You Give in Crack the Playlist. Je luistert naar 4-7 hier op Radio 1 en de platen zijn uitgekozen door Sebastian Timmerman. Goedemorgen nog een keer. Goedemorgen. De man, de man van de radio, van, eh, van de motor op dit moment hè, in, eh, in de Tour de France. Je laatste plaat alweer, Sebastian. Ehm, voordat, eh, voordat we die gaan draaien. Ehm, eh, eh, denk jij dat het nog goed gaat komen met de Tour hier eh, met, met, met de Nederlanders? Ik bedoel, ja, mij als leek interesseert het namelijk verder niet zo heel erg verschrikkelijk veel... wat, wat, wat alle ploegen doen en zo en wie de, wie de wint. Ik, wil, ik, wil, gewoon dat de Nederlander het goed doet. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. denk je dat het nog gaat gebeuren? Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, het viel me ook wel een beetje tegen hoor. Ja, er zijn heel veel Nederlanders gestart. We hebben sinds 92 geloof ik niet meer zoveel Nederlanders gehad in de Tour als dit jaar... We hebben ze nog niet al te veel gezien. Eh, eh, maar goed, er komt nog een week. En er zitten nog wel etappes bij waar ook de Nederlanders eh, kunnen gaan scoren. Dus ik, houd, ik houd de moed erin. Heel goed, heel goed. We gaan Neil Diamond draaien met Sweet Caroline als laatste. Waarom die plaat? Ja, omdat ik dat een mooie plaat vind van, van een mooie artiest. Nee, Neil Diamond is de favoriete plaat van, van mijn, of de favoriete artiest van mijn vader. Mm eh, die heeft drie jaar in China gezeten voor zijn werk. Is inmiddels, eh, eigenlijk sinds april, dus eigenlijk nog maar net, relatief net, is hij weer terug. Ben ik erg blij mee dat hij weer in mijn omgeving Dit is eh, Renate Evers met het ehm, NOS Journaal. De aanval op het Syrische dorp Tremzee was waarschijnlijk gericht op deserteurs uit het leger en op tegenstanders van de nou, regering Assad. Dat zeggen VN-waarnemers die het dorp hebben bezocht. Ze kunnen nog niet eh, zeggen eh, hoeveel slachtoffers er zijn en gaan vandaag eh, opnieuw naar het dorp. Syrische activisten zeggen dat het regeringsleger donderdag meer dan 200 burgers heeft gedood in Tremzee aantal In de eh, Alpen zijn opnieuw bergbeklimmers om het leven gekomen. Italiaanse media melden dat de twee, een Spanjaard en een vrouw uit Oost-Europa... Eh, waarschijnlijk door de kou zijn gestorven. De lichamen werden gisteravond... Dus dus in het midden van een cirkel zat dus een, eh, pianist achter zijn piano... je kon roepen wat je wilde en dan speelde hij het... Mhm. En hoe later, de avond, hoe later het op de avond werd, hoe dronkerder iedereen werd, inclusief de pianist. <laughs> Dus dan werd het ook allemaal wat schunniger. Maar deze plaat kwam iedere avond wel een keer voorbij. En daar maakte die echt een, eh, een heel spektakel van. Dus daarom, eh, daarom heb ik deze erin gezet. Mooi verhaal. En mooie verhalen ook. Dankjewel voor je muziek van, de afgelopen, van het afgelopen uur. En we gaan hem draaien. Neil Diamond, Sweet Caroline. Dankjewel, Sebastian. Where it began I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? And touching hands, reaching out, touching me, touching you. lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? One touching one reaching out, touching me. mijn favoriete muziek was dat eh, van eh, Sebastian Timmerman. Ehm, goedemorgen, je luistert nog steeds naar 4-7. Het is eh, zo'n anderhalf minuut voor zes. En um, ja, zometeen na zes een, een toch wel tragisch moment natuurlijk. het is namelijk de allerlaatste keer dat Pieter Derks bij ons een column heeft. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bij ons in de studio. Dat is ook wel een keer leuk, hè? Live in de uitzending. Ja, je laatste. Ja. Is het wat geworden? Of eh, ben je, was nog een beetje aan het schaven, zeg ik zelf? Ja, een beetje aan het bijwerken? Ik, ik, ik, de slotzin, hè. Dat wordt de allerlaatste <laughs> zin die ik ooit in 4-7 zal uitspreken. Mooi, hoe dramatisch kunnen we het maken, hè, <laughs> zoiets. Ja. Eh, dat allemaal zo meteen na 6 uur. We hebben ook een nieuwe Ferdinand en voetbal, nieuwe kijkcijfer bingo. Waar moet je naar gaan kijken? En we moeten het ook echt even hebben over de Tour de France. Want het is één groot drama daar in Frankrijk. Hoe dat kan, dat weet Leon Guijen. Hij is van hetiskoers.nl en gaat ons vertellen of er ons nog een beetje een leuke week te wachten staat. Dat allemaal straks na het nieuws van 6 uur.